Het weer, het is bewolkt met vooral het noordoosten regen of motregen. Er staat, vannacht blijft het overal droog en is het een graad of 5. Morgen is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt dan 8 graden.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 maar de kering is inmiddels alweer open. De scheepvaart tussen het Zwarte Meer en het Ketelmeer is nog niet hervat. Duikers moeten eerst controleren of het doek van de dam weer goed op zijn plek ligt. Dat kan pas als de stroming het toelaat. De kering is een van de vijf grote stormvloedkeringen van Nederland. Woensdag waren die voor het eerst alle vijf gesloten vanwege de westerstorm. Tennister Serena Williams heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De meervoudig Grand Slam winnares zegt nog niet klaar te zijn voor een terugkeer op het hoogste niveau. Williams is vorig jaar bevallen van haar eerste kind. Vorige week maakte ze haar rentree, maar verloor. De Amerikaanse zegt dat ze nog niet fit genoeg is. Gisteren meldde Andy Murray zich ook al af voor de Australian Open. Verder zijn Rafael Nadal en Novak Djokovic geblesseerd. En het is nog onduidelijk of zij mee kunnen doen aan het toernooi. Het Zwitserse Alpendorp La is ontruimd... omdat het bedolven dreigt te worden door een lawine. Zo'n 90 mensen moesten hun chalet uit. Elders